Het aanbod is te klein en de prijzen te hoog. En daardoor komen jonge gezinnen dus ook maar moeilijk aan een ruim huis. Het is Ellie en Piet wel gelukt. Zij verhuisden van Zuid-Holland naar een huisje in Drenthe met een eigen moestuin. We wonen hier nu twee maanden en we voelen ons echt al thuis. Dit is iets wat we niet hadden in de Randstad en wat ook gewoon niet kon. En eh, mijn familieleden die, eh, die zeggen van nou, wat een werk allemaal. Maar ik vind het heerlijk. Ook tienduizenden andere 50-plussers hebben de afgelopen jaren de Randstad verlaten. Volgens het CBS wil ongeveer 1 op de 20 empty nesters verhuizen. Veel mensen hebben met dit weer liever een biertje op het terras dan een bakje ertessoep of een bord hutspot. Maar toch is vandaag in Groningen het officiële WK snerp- en stampot koken. Dat is een behoorlijke happening, zegt de organisatie. Ja, we hebben eh, deelnemers in de leeftijd van 16 tot 76. En dan praat je over uh, eh, chef-koks, uitvaartverzorgers, scholieren, militairen, opticiens, huisvrouwen, huismannen... Eh, enzovoort. Dus eh, van alles wat. En dat zomerse weer zorgt bij sommige deelnemers voor een extra twist aan hun snert. Ik hoorde vandaag dus van, van een deelnemer, eh, hoe maak je nou een zomerse snert? En die gaat bijvoorbeeld zijn vlees vandaag klaarmaken op de, op de barbecue. Zes juryleden gaan beoordelen of dat een succes is of niet. En van harte gefeliciteerd met de zomer. Zo net om 14 over 11 was de zon op het hoogste punt. Het begin van de astronomische zomer. Vandaag is ook meteen de langste dag. En daar kun je lekker van genieten, want de zon is er ook weer bij. Wel wat wolken, vooral in het zuiden wat meer, bij een graad of 22. Morgen volop zon en 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de A4 2 kilometer file. En 241 Wochtum richting Schagen bij Hoogwoud 2 kilometer file. En 302 Kootwijk richting Lelystad bij de N305 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond.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 That's what they dance in Colombia. Colombia! en zomerhit. se descuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos. salta al vacío, déjala vivir. Que hasta su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo, blow. John el Diver, yo Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste pasa. Allá va con su culota. Ay, cuando sale hay un Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Ey, ella misma dice préndelo. Ey, ey, ey, ey, ey.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 Rijkswaterstaat verwacht dat de A27 bij Hank straks rond 1 uur weer open gaat. De weg is in zuidelijke richting dicht na een botsing tussen een aantal auto's en een busje. Dat leidde tot lange files. Het Britse kabinet is niet van plan om te gaan onderhandelen met de stakers bij de Britse spoorwegen. treinverkeer ligt vandaag grotendeels plat. Voor donderdag en zaterdag staan nieuwe stakingen gepland. Bij een uitstaande brand in een flat in Maasluis is iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk de bewoner van het appartement waar het vuur ontstond. Twee brandweermensen raakten gewond.